1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inval in de Belgische plaats Verviers heeft niets opgeleverd. Zwaar bewapende agenten gingen een huis binnen... in de buurt van het huis waar eerder twee terreurverdachten werden doodgeschoten. In totaal waren er op ongeveer 10 plaatsen invallen. Niet alleen in Verviers, maar ook in de regio Brussel. De antiterreuractie heeft te maken met plannen van jihadisten om aanslagen te plegen op politiebureaus en gerechtsgebouwen. De Vlaamse zender VTM meldde dat er even na 11 uur opnieuw schoten of explosies te horen waren in Verviers, maar het is onduidelijk wat er aan de hand was. Het dreigingsniveau voor heel België is verhoogd van 2 naar 3, het ene hoogste niveau. Vanwege de terreurdreiging hebben de Joodse scholen in Antwerpen en Brussel besloten alle lessen voor de komende dag te schrappen. Antwerpen heeft een grote Joodse gemeenschap, er wonen ongeveer 20.000 ultra-orthodoxe Joden. Jongeren denken nu positiever over homoseksualiteit dan negen jaar geleden, blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In 2006 had 18% van de jongeren een negatief oordeel, nu is dat nog maar 6%. Dat komt onder meer door voorlichting op school en televisieprogramma's als Boer zoekt vrouw en Uit de kast, die homoseksualiteit bespreekbaar hebben gemaakt. Wel vindt 1 op de drie jongeren het aanstootgevend als mannen elkaar in het openbaar zoenen. De Erasmusprijs is dit jaar toegekend aan Wikipedia. De online encyclopedie krijgt de prijs voor de verspreiding van kennis, allesomvattend en voor iedereen toegankelijk. De jury prijst vooral de vele duizenden vrijwilligers die aan Wikipedia meewerken. De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend voor bijzondere bijdrages op cultureel, sociaal of wetenschappelijk gebied. Er is een bedrag van 150.000 euro aan verbonden. De Erasmusprijs werd in 1958 in het leven geroepen door prins Bernhard. Het weer. Langs de kust neemt de wind vannacht nog even toe naar stormachtig. Er is een bui mogelijk. Het koelt af tot 4 graden. Overdag schijnt af en toe de zon en maakt vooral de westkust kans op een bui.